Ook zijn er ongeveer 140 gewonden. Er was een feest aan de gang toen een vuurwerk werd afgestoken en het plastic plafond in brand vloog kernkerm ligt in de Oeral, 1400 kilometer ten oosten van Moskou. President Obama gaat op 18 december naar Kopenhagen naar de slotdag van de klimaattop. Eerder zou hij op 9 december bij het begin van de top in Kopenhagen zijn. Het besluit naar de belangrijke slotdag te gaan blijkt een signaal dat Obama resultaten verwacht van de klimaattop. Hij heeft de laatste dagen daarover met andere leiders overleg gevoerd. Op de Filipijnen heeft president Arroyo de noodtoestand uitgeroepen in de provincie Maguindanao. De gouverneur van de provincie is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor de politieke moorden van anderhalve week geleden. Toen werden in de Filipijnse provincie 57 mensen ontvoerd en vermoord. Het waren politieke tegenstanders van de gouverneur en journalisten. In Italië hebben twee studenten lange celstraffen gekregen voor de moord op een Britse medestudenten. De Amerikaanse Amanda Knox kreeg 26 jaar cel en haar Italiaanse ex-vriend 25 jaar. Het slachtoffer, een huisgenoot van Amanda Knox, werd in 2007 gevonden in haar studentenhuis in de stad Perugia. Ze was met tientallen messteken vermoord. Vorig jaar is al een student uit Ivorcus veroordeeld tot 30 jaar cel voor zijn rol bij de moord in Perugia. Premier Balkenende vindt de Nederlandse manier van werken in Oeruzgan onmisbaar. Maar of wij het doen of andere landen is een andere vraag, zei hij in het radioprogramma Met het oog op morgen. Balkenende hoopt dat het kabinet voor de Afghanistan-conferentie van eind januari in Londen een besluit neemt over een eventueel langer verblijf. Het weer. Het is wisselend bewolkt en vanuit het westen gaat het de komende uren overal regenen. Vanmiddag zijn er ook enkele droge perioden en het wordt 8 graden.